DJ Snake dit samen met eh, Justin Bieber met eh, Let Me Love You. En de uh, was de nieuwste single van uh, Maan, Give You All I Got. Hey, het is een beetje de tijd eigenlijk van de lijstjes allemaal nu. Want het is einde van het jaar, eh, nu is eh, vlak voor kerst. Normaal gesproken is het de laatste week van kerst dat alle lijstjes eh, naar voren komen. En je kan eigenlijk altijd stemmen op dat soort lijstjes. Nou, denk, ik denk aan het woord van dit jaar als ik hier even ga bekijken. Dan had je Brexodus, Pokémon Terreur, Schumelzaad. ja, je kon tot en met gisteren stemmen. Op 10 genomineerde woorden voor de verkiezingen van het woord van het jaar 2016. En het woord van het jaar 2016 is treitervlogger geworden treintenvlogger is. Dus eh, iemand die videoblogs maakt van het treintengedrag van zijn vrienden. En die, er, eh, en die zelf door dit gedrag te filmen en de film te publiceren ook overlast veroorzaakt. Nou, hij is meer dan 100.000 eh, keer gestemd op de woorden. En met 35% van de stemmen heeft het woord treitervlogger gewonnen. Op de tweede plaats stond uh, Pokémon Terreur. Zoals uh, Jules uh, Frans veel bezig was met zijn telefoon door het hele dorp heen. Echt Pokémon-terreur uithalen. Jules, je weet dat je tegenwoordig ook op je Apple Watch kunt doen, hè? Oh, je hebt geen telefoon bij. Oh, jammer. Dat, uh, daar baal ik daar wel weer van. En... Eh, <laughs> nou goed, eh, de dikke Van Dalen die is daar weer druk bezig mee geweest. En waarschijnlijk zal er weer een nieuwe inzending worden in, de, ehm, ja, in het woordenboek. Even gaan zo direct even kijken hoe het met Jonas is. Want die zit volgens mij in de koekersopie tent. We gaan even kijken hoe het daar is. Ja, dat klopt vandaag. Eh. ik sta weer ergens anders. Ik word overal neergezet. Dan sta ik op het ijs, dan sta ik in die tent. Ja, maar eh, we hebben één probleem. En dat is? Het is een beetje rustig bij mij. Er staat gewoon helemaal niemand bij mij in de oh. rij. Nou, dan gaan we daar even een kleine oproep voor doen. Toch even lekker. Een eh, warme chocomel voor 1,50. voor 2 euro. Een lekker biertje voor 2 euro. Of natuurlijk een, een witte wijn, een rode wijn of een rosé voor 2,50. Ik zou zeggen, dat zijn mooie prijzen. Nou, ik stem voor. Iedereen komt zo direct massaal bij je naar binnen. Doe mij maar eh, dat eh, biertje en dan komt het eh, helemaal goed.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 So don't stop. And under the lights, when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you. but you dance, dance, dance. ain't nobody leaving so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. on. Ooh, it's something magical. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on.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 En dit is eh, Martin Solveig samen met uh, Sam White met uh, Plus One. En we staan hier nog steeds met Beachmasters live op de ijsbaan. Dus zit je nou nog steeds achter de radio thuis. Kom dan hier naartoe voor het laatste plukje. Want zo te zien als ik zo om me heen kijk beginnen er steeds meer en meer te dansen. Want dit is ook wel nodig, want het begint ook best wel koud te worden hoor. Hey, uh, over eh, een uurtje geleden, over kou gesproken, eh, had Jonas het weerbericht voorgelezen. Maar er was wel iets grappigs in Amerika op, volgens mij, nee, ja, in ieder geval het buitenland. Dat is ook alweer Engeland geloof ik, hè, BBC, ik weet het niet meer. Maar in ieder geval op BBC Radio 4 maakte een, een, een ja, de weerman wel het eigenlijk een beetje bond. hij kreeg commentaar van de radio-dj van iets te stevig doorgezakt gisteravond. Wat gebeurde er nou? Die weerman die gaf over terwijl dat hij live in de eter was. Weet je, dat kan eh, wel eens gebeuren. Nou, gelukkig eh, maken wij het eh, niet te bond de vorige avond, toch? Ja, ik, kom net even binnenlopen en ik zie een weerman geeft over. ja, ja, ja, dat is alweer oud nieuws, heb ik net al verteld. Ja, maar dat is, praat allemaal zo hard. Het is al gezellig hier. Gezellig ja, het is gezellig hier. Eerste dag van de vakantie, kinderen lekker aan het schaatsen, papa, mama, gloewijntje, biertje, warme chocomelletje. Ik vind het, nou, lekker smerig. Vorig jaar hadden we dit niet gewoon, hè? Jawel, vorig jaar was dit er ook. Ja, maar niet op dit tijdstip. Nou, jawel. Ja, eh, ik weet het allemaal niet meer. Niet, toen wij uitzending hadden, want toen was er nog geen vakantie. In ieder geval, het is hartstikke gezellig hier op eh, de ijsbaan in eh, Zandvoort. Blijf gezellig luisteren. Tot 9 uur zijn we bij je met eh, de Beachmasters FM. Um, ehm, dat gaan we doen met eh, mooie muziek en natuurlijk nog eh, mooie opmerkelijke berichten en eh, sfeervervragen vanaf de ijsbaan hier in het Zandvoortse in het centrum.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 I got my feet on the ground and family above. Can you send some happiness with my best to the rest of the people of the East and the West? And a while. You give my grandma a reason to smile. Tis the season to smile. It's cold, but we'll be freezing in style. And let me meet a girl one day that wants to spread some love this way. We can let our souls run free, and she can open some happiness with me. Shake it up, shake up the happiness. Wake it up. degenen die eh, vaak eh, televisie kijken, die eh, kennen dit nummer nog wel. Van de Coca-Cola reclame. Trainers zit met Shake Up Christmas. Nog één dag geslapen en dan is het kerstavond. Dan mogen alle liederen weer gezongen worden. De cadeautjes uitgepakt worden onder de kerstboom. En het is ook weer de avond dat de familie allemaal bij elkaar zit. Hey, en er is een, een, een wonder gebeurd, zag ik eh, zojuist. Eh, wist je dat? Oh, welk wonder hebben we dan? Nou ja, het wonder dat heet eh, het ijs. Ja, het ijs. En er is wat met het ijs. Kan je heel toe lopen? Hij staat daar met die bril op. Hij komt nu deze kant op geschaatst. Hij schaatst... met een bril op. Pirouetje. Ja, oh, oh, Ren nee, even naar hem toe. Ren hem even naar hem toe. Dit kan niet. dit moeten we even dichtbij ja. hebben. Meneer, wat? meneer, kom hier. Meneer Jules nou Frans op het ijs? Hè? Meneer Jules Frans. meegemaakt. Wat is dit dan? Ja, dat weet ik ook niet. Kan dat wel? Die dingen die gingen in één keer aan mijn voeten. En, eh, Dat is onmogelijk. Nou, dit is echt eh, de grootste hey, eh, verbazing van 2016. Dames en heren, mag ik even een grote applaus voor uh, Jules Frans, alsjeblieft? Moet ik even meehelpen met het applaus? Ja, doe maar, want anders werkt het niet. Ja. <laughs> De ambulance is alvast gebeld, dus dat komt allemaal helemaal goed vanavond. Hey, eh, Jules, veel plezier op het ijs. En iedereen die nog voor de rest eh, op het ijs staat, ook natuurlijk eh, heel veel plezier. Het is natuurlijk ook heel lekker en een stukje rustiger als dat je overdag gaat komen. Zo op deze vrijdagavond, de eerste vrijdagavond van de kerstvakantie. Oh, wat is het toch weer gezegd. Maar eh, ja, nogmaals, ik vind het gewoon hartstikke gezellig. We blijven hier gewoon staan. Ja, ik denk het wel. Hey, omdat het eh, kerstvakantie is, ga ik even gewoon even weer een kerstliedje draaien. Het moet gewoon kunnen. Een van de oudste, ja, nou, ik noem het een van de oudste, want het is volgens mij het eerste kerstliedje wat ik eh, ooit leerde kennen. Wem is dit met uh, Last Christmas hier op CFM Zandvoort. We staan live op locatie hier op de ijsbaan in het centrum van Zandvoort. Tot 9 uur zijn we bij je met de lekkerste muziek en natuurlijk de kerst. Open up your heart and your there's no way back. Yeah, rest before work with your rest. Belonging to mainstream or seen as the best. I know what you are, the brightest star. But if you want more, just open the door. At Christmas. what we're looking for. Nothing's gonna give you more. The power of free is ours now. You're gonna feel this is the power. The power of Christmas. This is what we're looking for. Nothing's gonna give you more. The power of Christmas. You can feel the change when you get it. Open up your heart and your head. Oh, no, no, no. Lisa, Amy en eh, Shelley Shelly heten ze. Oftewel, uh, eh, OG die heeft vorig jaar een ehm, kerstnummer gemaakt. Dat is deze, The Power of eh, Christmas. En in de kerststemming uh, moet wel een beetje blijven natuurlijk. Het is de dag voor kerstavond. Maar er is ook zo op het internet te surfen. En er zijn er mysterieuze wezens aangespoeld. En er was dit keer niet Jules die op het strand lag. Nee, het waren echt eh, mysterieuze wezens eh, aangespoeld. En ik weet niet of je gelooft in eh, aliens of niet. Maar als ik zo het bericht lees, dan geloof ik er niet meer in meteen. Nee, want op het strand van Huntington in Californië. zijn sinds enkele weken slijmerige beestjes aangespoeld. Nooit eerder werden deze bizarre wezens op het strand gespot. Nou, de wetenschappers stonden echt voor een raadsel. Nou, ze gingen het onderzoeken en toen bleek het dat het om zeekomkommers ging. Zo'n mysterieuze beesten zijn dat ook weer niet uh, zeekomkommers. Maar normaal gesproken graven ze zich die eh, helemaal eh, diep in. En deze waren gewoon aangespoeld door een storm. Nou, dan weet je dat ook weer, ook weer fijn om te weken. Zo direct gaan we weer schakelen met Jonas, de, de host van deze show eigenlijk. Ja, je microfoon zit dicht. We gaan eerst voor lekker luisteren naar Bruno Mars met 24 Karat Magic. En daarna komen we bij je terug. Tot 9 uur zijn wij hier live op de ijsbaan van Zandvoort je CFM Beachmasters Live, 106.9 FM, ook kanaal 40 op je televisie. En anders kan je altijd nog via internet luisteren, zie cfm-live.nl. Maar is nu Bruno Mars, 24 Karat Magic.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 We zijn tot 9 uur bij met deze radio-uitzending eh, live op de ijsbaan. En over de ijsbaan gesproken, ik heb Jonas weer die kant op gestuurd en ik ben benieuwd hoe het met hem gaat. Volgens mij is Jonas ah, door het ijs gezakt. ijs gezakt. Oh nee, hij is er wel. Ja, ik leef weer, ik leef weer. Oh, wacht. Zet hem wat zachter? Ja, oké. Ah, ik zie hier alleen maar schaatsende polonaises. Kan dat? Heb jij dat ook gezien? Nee, nee, nee, nee. er staan zoveel mensen hier. Ik eh, kan niet meer naar het ijs kijken. Nou, we hebben alleen maar schaatsen en polonaises hier gehad, Joe. Het is gezellig. En dat allemaal eh, door Little Mix, zeggen we dan maar, hè? Door Little Mix? Shout ja, daardoor komen die uh, schaatsen en polonaises in. Oké. Okay. hey, dat is fijn. Ja. Heb je nog een Little Mix klaarstaan dan voor ons? <laughs> nee, dan zouden ik nog een keer moeten gaan draaien, maar dat wordt hem niet. Weet je wat ik wel even kan doen? Nou, zeg het eens. even kijken. Je had het eh, ene nummer eh, van, wat vanmiddag eh, zo leuk was. Oh, die van de die challenge. Ja, hoe heet dat nummer? dat weet Don. Ja, de Melkin Challenge, zo heet die. En het nummer heet iets met Black Beatles. oh ja, Black Beatles. Ik ga even kijken of ik hem kan opzoeken ondertussen. Dan zal die na het volgende nummer komen. Eerst zal ik een nummer van 21 Pilots gaan draaien voor je.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 En dat zal weer her en der in Zandvoort op diverse plaatsen gebeuren. Dat weet ik wel zeker. Ja, ik sta gewoon aan. <laughs> Ja, je, staat aan. Dat had ik niet verwacht. Hey, ehm, vind jij het ook tijd om het gewoon te nou, proberen? Vanmiddag ging het hartstikke goed. Zullen gewoon nog eens een kijk, weet je wat het is? Ze staan met z'n allen aan de zijkant van de ijsbaan. ik denk oh. dat ze er allemaal geen zin meer in hebben vanavond. Nee? we kunnen proberen. Hoe heet die challenge ook weer? Iets met eh, mannen en eh, Ken of zo? American Quiz Challenge. Kan het kloppen? ik kan het nooit uitspreken. Wie weet hoe die challenge heet? Nee, dus ze hebben er allemaal geen zin meer in. Zullen we het gewoon even opzetten, kijken wat er gebeurt? kijk als ze hem opzetten, kijken of er wat gebeurt, ja? Moet wel iets harder. DJ Small, DJ Ik zie de één die het doet. Oh nee, die beweegt alweer. <laughs> <laughs> ja, dit wordt hem ook niet. Nou, volgens mij gaat het hem uh, niet Is dit een remix of... Uh... Nee, hij staat onder Mannequin Challenge. Nou, deze ken ik niet. In plaats van dat ze stil staan, gaan ze allemaal eens bewegen. Dus dat is... Uh, we hebben een nieuwe challenge uitgevonden. Ja, vind ik ook. Welke welk nummer ik bewegen? Doen, dat weet jij wel. Wat zegt u? Mannequin Challenge? Oh, ja. Oh, deze. Nou, nou, je wie er meedoet. Als jij dan met je camera gaat rondlopen, misschien dat dat werkt. Ja, dan ben ik straks mijn telefoon kwijt. Ken het grapje alweer? Nee, probeer maar. Ah, ze gaan alleen maar liggen. Mag dat ook? Telt ja, dat? tuurlijk. Dat telt ook. Oh, maar ze staan ook weer op. Oh, nou, dat wordt telt ook niet. Ze hebben er allemaal geen zin meer in. Iedereen beweegt. Niemand heeft zin in de challenge. oh, eentje staat er stil. Nog een kleine 10 minuten zijn we hier live eh, vanaf de ijsbaan eh, in eh, Zandvoort met CFM Beachmasters. Ondertussen luisteren we naar het nummer van Black Beatles heet hij. Over de Mannequin Challenge daar zit ik zo mee te kijken of het ijsbaan. gebeurt helemaal niet. Die kinderen hebben nog veel te veel energie. Geniet er gewoon van. Hey, zit naar thuis te luisteren en denk je, waar hebben ze het over? Kom gewoon volgende week vrijdag weer hier naar de ijsbaan in Zandvoort. Vanaf 12 uur zullen we gewoon live hier weer radio gaan verzorgen. nothing to explain. I'm a fucking black beetle, cream seats in the regal, rocking John Lennon lenses, like to see him spread. Eagle took a bitch to the club and let a party on the table, screaming everybody's famous. Like clockwork, I blow it all. Then get some more. Get you somebody that can do both. Black Beatles got the babes belly rolling. She thinks she love me. I think she trolling. That girl is a watch it fall slowly. Frat girl still trying to get in. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drinking. They lose it when the DJ drops the knee. Came in with two girls look like scribbles in their real clothes. A broke hoe can only point me to a rich hoe. A yellow bitch with green hair, a real weirdo. Black man, yellow lamb, red light though. They say they cool out them just came in through the side though. It's so much money on the floor, we buying school clothes. Why you bring a money machine to the club for? And a pint of lean, pound of weed, and a kilo. I you're a stealth pest, I hate her like a rondo. I upgrade your baby mama to a condo. Like Chapo serving yayo to the gringos. Black Beetle club clothes when I say so that girl is a real crowd please. Small world, all her friends know of me. Young bull living like an old geese. Quick release the cash, watch it fall slowly. Frat girl still trying to get even. Haters mad for whatever reason. Smoke in the air, binge drink. They lose it when the DJ drops the knee. I'll break your heart, baby. I'll break your heart, baby. G on me, I got a lot of flavor. 1500 on my feet, I'm trying to kill these haters. I had haters when I was broke, I'm rich, I still got haters. I had hoes when I was broke, I'm rich, I'm still a player. I will would leather Gucci jackets like it's still the 80s. Het nummer van uh, eh, Ray uh, Sherman is dit met uh, Black Beetle. En daar is die hele mannequin challenge eh, opgebouwd hè, tegenwoordig die overal voorbij zit komen. Maar er is ook een eh, nieuwe challenge eh, geworden, de Lak aan Challenge. Gisteren in het Glazenhuis Glazen Huis in Breda is eh, onze, nou ja, onze, onze, ja, onze volksheld, kan ik wel bijna zeggen. Tijn van zes jaar, die kwam daar voor de microfoon en uiteindelijk waar die door nagels te lakken 100 euro ophalen. Nou, ik kan je verklappen, dat is niet gelukt. Het is over een miljoen euro geworden. Een klein beetje het veelvuldige van wat hij eh, in eerste instantie eh, zou willen. Hey, nog een kleine acht minuten zijn we bij hier met eh, CFM Beachmasters live vanaf de ijsbaan hier in Zandvoort. En dan gaan we doen samen met Rochelle, samen met Callaway, met Way Up. Every day I rise up. see a mountain I'm gonna climb up. I of the tiger, one step closer than yesterday. To keep me no go je? Bad mind people, they want see But that no time, no day, no. We never think And every day, cause we no wait, no. They want to see me weak, cause I walk But tell mama that I'm on my way, oh. Rush him, what me Tell mama that I'm well on my way, oh. Rochelle met uh, Way Up. Oh. En we gaan omhoog inderdaad, want we gaan zo direct een stukje hoger het eh, land in. Wel gezegd, eh, naar het zuiden toe gaan we doorschakelen. Naar het uh, eh, oosten eigenlijk, hè? Naar, naar de studio toe. Naar studio 51 als nou, studio Tolweg 10. Waar onze Jeroen Koper, DJ JK alweer helemaal klaar zit voor het volgende programma. Wat te horen ze zijn op uh, CFM Zandvoort. See it! Met de enige echte DJ Dion Sydney. En DJ JK, ja, JK, die moeten we niet vergeten. Hij zit er al klaar voor zien wij. Ja, JK zit helemaal klaar, joh. Ah, wat een die heeft er zin in, die jongen. Dat wil jij niet weten. Ja, dat snap ik ook best wel, hoor. Met... Uh... Ja, <laughs> de kachel aan in de studio en zo. En, eh, dat soort, het is eh, daar 30 graden en hier is het min 30. Dus ja, het verschil moet erin zitten. Zeg maar. Ik heb de kachel aangelaten voor je, Jeroen. Als je luistert, uh, alsjeblieft. Zo te zien staat het mengpaneel niet op voorluisteren bij jou in de studio. Dus dat moet je kunnen horen, dit. <laughs> hey, ehm, Jonas. Ja? Ik vond het weer een mooie dag hier nou, vandaag. Nou, ondanks de paar kleine minpuntjes vind ik, moet ik ook gewoon even eerlijk zijn. bedankt voor de overname van de techniek. Geen probleem. En natuurlijk iedereen op het ijs bedankt voor weer een gezellige avond tijdens van Beachmasters. Ja, vandaag waren we bij jullie vanaf 12 eh, uur eh, vanmiddag live op eh, ZFM Zandvoort vanaf de ijsbaan hier in het centrum. Volgende week vrijdag zullen we er ook weer zijn vanaf 12 uur. Ook om 12 uur beginnen we dan alweer. Van 12 tot 5 zal je de top 100 van 2016 te horen krijgen. En daarna hebben we... daarna heb je Hans weer met zijn vrienden en daarna Thomas de Jong. Ja, ZFM. DJ Tomski. Ja, ja, ja, die wel gaat ook nog wat laten horen. Die gaat ook zijn kunstje doen. Wij gaan het laatste nummer draaien van dit uur. Eh, Jonas, bedankt eh, voor de medewerking. Ja, eh, jij bedankt voor de overname. Ik zeg bedankt. van de ijsbaan en alle vrijwilligers ook bedankt. En tot volgende week. Wij zijn er weer bij. De ijsbaan overigens gaat ook zo direct lekker sluiten. Wij gaan het laatste nummer draaien voor vandaag. En daarna gaan, we het, gaan de ijsmeester dus het, het, het ijs vegen. Nou, dat vind ik een goed idee. Dan kunnen, ze, kunnen met z'n allen naar huis. Ja, kunnen, kunnen we met z'n allen naar bier. Ik zeg tot volgende week. En dankjewel voor het luisteren naar deze dag ZFM live vanaf de ijsbaan.